Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Van data van 50 miljoen Amerikanen op Facebook. De gegevens zijn volgens The Observer en de New York Times gebruikt... om Donald Trump te helpen de presidentsverkiezingen te winnen. Het data-analysebedrijf Cambridge Analytica... heeft de privégegevens in 2014 buitgemaakt. Het bedrijf werd toen geleid door Steve Bannon... die later een grote rol speelde in de campagne van Donald Trump... De gegevens werden gebruikt om de kiezers persoonlijk te benaderen en in te spelen op hun angsten en verlangens. Cambridge Analytica kwam eerder in opspraak omdat het Facebook data verzamelde in de aanloop naar het Britse brexit-referendum. In het uiterste oosten van Rusland zijn de eerste stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. De winnaar staat eigenlijk al vast. Zittend president Poetin heeft geen tegenstanders die een bedreiging vormen... en zal aan zijn vierde termijn kunnen beginnen. 1500 buitenlandse waarnemers mogen toezien op een eerlijk verloop van de stembusgang. De Russische regering wil daarmee beschuldigingen van fraude voorkomen... zoals bij de verkiezingen vier jaar geleden. De man die donderdag in Amsterdam werd neergeschoten en een dag later overleed... was slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu. Volgens het parool was het een crimineel die de afgelopen jaren in Zweden woonde. De politie bevestigt alleen dat het de 46-jarige Goran Tasic uit voormalig Joegoslavië is. Agenten vonden hem in een portiek in Amsterdam-Slotervaart. In de Eredivisie heeft PSV in de jacht op de landstitel geen punten verloren. In Eindhoven werd VVV met 3-0 verslagen. Nummer 2 Ajax speelt de komende dag uit bij Sparta. De andere uitslagen van de afgelopen avond... Vitesse Heracles 0-0, Twente Willem 2-2 en Heerenveen Utrecht ook 2-2. Het weer, in het noorden en midden opklaringen, elders wat meer wolken, minima rond min 4 graden, maar door de stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. Ook overdag nog veel wind, vanuit het noorden op meer plaatsen zon, het blijft droog en het wordt hooguit plus 2 graden.